Mark Visser met het NOS-journaal. De problemen op de A50 en de A59 nemen langzaamaan af. Er staan nog steeds files door de gladheid... maar het lukt steeds meer automobilisten om er weg te komen. Op de A59 zijn de problemen op dit moment nog het grootst. Het is spekglad, zegt Rijkswaterstaat... doordat de sneeuw van eerder op de avond is ingereden en daarna was gevroren. De hulpdiensten gaan langs auto's om te kijken of de inzittenden hulp nodig hebben. Sommige mensen staan er al zo lang dat hun brandstof op is. Bergers zijn ingezet om auto's en vrachtwagens weg te slepen. De komende uren gaat het opnieuw sneeuwen. Voor vanochtend verwacht de verkeersinformatiedienst dan ook een zware spits. De Europese Centrale Bank draait de duimschroeven bij Griekenland aan. In een vergadering is besloten dat Griekse staats- en bankobligaties niet meer als onderpand worden geaccepteerd. Het wordt nu vrijwel onmogelijk voor de Grieken om geld te lenen in Frankfurt. De ECB neemt de besluit omdat het land niet langer voldoet aan de voorwaarden van het Europese schuldenprogramma. De ECB acht het onwaarschijnlijk dat Griekenland en de eurozone snel afspraken kunnen maken over het aflossen van de staatsschuld maatregel geldt vanaf volgende week woensdag. Griekse Centrale Bank moet de Griekse banken nu zelf van kredieten voorzien. In de eredivisie is PEC Zwolle opgeklommen naar de derde plaats. De Zwollenaren wonnen thuis met 4-0 van FC Dordrecht... en profiteerden van het verlies van Feyenoord. Dat ging met 3-1 onderuit bij Heerenveen. Er waren nog drie wedstrijden. ADO Den Haag won met 2-0 van FC Twente. Willem II klopte Utrecht met de 1-0. En Vitesse won met 2-0 bij Cambuur. Het weer, vanavond en vannacht nog, eh, of vannacht moet ik zeggen, een enkele winterse bui.